Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden vanaf vandaag een stuk minder boetes uitgedeeld. Agenten voeren actie. Ze willen meer salaris en meer collega's om hun werk goed en veilig te kunnen doen. En dus schrijven ze de komende tijd minder bonnen uit, vooral voor kleine overtredingen. Nou, dat kan gaan over eh, snelheidsovertredingen die relatief eh, beperkt zijn. Eh, maar het kunnen ook kleine andere verkeersovertredingen zijn waarbij dat gebeurt. Geen licht op de fiets bijvoorbeeld? Dat, eh, ik denk dat de collega's dan eh, gaan vragen... als u lichtstuk is, zou u hem dan even willen maken of gaan lopen? Dus een waarschuwing kan dan ook. De politie voert zaterdag ook actie. Ze delen geen boetes uit in clubs en poppodia. Veel plekken gooien dit weekend hun deuren en dansvloer open... omdat ze vinden dat ze veilig open kunnen. Nederland heeft een klimaatdoel gehaald. Van de rechter moest er in 2020 25% minder uitstoot zijn dan 30 jaar ervoor. En dat is net gelukt, zeggen het CBS en het RIVM. Vooral het jaar 2020 hielp nogal mee met de sluiting van een kolencentrale en een warme winter. Daarom vindt de Milieuclub die naar de rechter was gestapt voor de doelen dat het toeval is en de regering meer moet doen. Elf leerlingen van een school uit Leeuwarden volgen hun lessen al de hele week online vanuit een hotelkamer in Rome. Ze waren op schoolreis naar die stad en kregen vorige week, vlak voordat ze terug naar huis zouden gaan, corona. Vandaag moeten ze weer door de teststraat en als ze dan negatief zijn, vliegen de leerlingen meteen naar Nederland. PSV heeft zich zonder problemen geplaatst voor de halve finales van het bekertoernooi. De wedstrijd tegen NAC Breda begon al lekker. Al na acht minuten ging er eentje in. Klonk zo op de lokale omroep van Eindhoven. Corner genomen. Corner vliegt er zomaar in. het is weer raak uit de corner. 1-0 en het is Madueke die het doet. En daarmee eh, een prachtige randtrain nu al kent. 1-0 voor PSV. Een vroege voorsprong dus, dankzij een kopbal van Madueke. Zijn teammaatje These is heel blij voor hem. Die jongen heeft eh, veel blessures gehad. Die is nu na twee maanden is hij weer terug. Eindelijk natuurlijk ben ik blij voor hem. En eh, <laughs> ja, nu met deze belangrijke koers extra mooi natuurlijk voor hem. Het bleef niet bij die ene goal. PSV walste met 4-0 over NAC heen. Het weer alleen en het zuiden kan vanmiddag de zon even doorbreken.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 I guess I liked it a little. I let it slide every single time, but I'm getting bored. Ugh, you don't want. something That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? Yeah. I paid my dues to make it. Show me Maybe I'll get famous as the man who can't be moved. And maybe you want me to, but you see me on the news and you'll come running to the corner. Cause you know it's just wrong. i the man who can't be moved. I'm the man who can't be moved. if one day for the real thing Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als er extra gas moet worden gewonnen in Groningen voor Duitsland... moeten de opbrengsten daarvan naar de Groningers gaan en niet naar de staatskas. Daarvoor pleiten de regeringspartijen CDA en ChristenUnie. Het klimaatdoel dat de rechter de Nederlandse overheid heeft opgelegd is gehaald. De uitstoot van broeikasgassen lag in 2020 25,5% lager dan in 1990... Het doel was 25% lager. Politievakbonden roepen agenten op om zaterdag geen boetes uit te schrijven... wanneer nachtclubs uit protest de deuren openen. Het is een onderdeel van de acties van de politie voor een betere CAO. Het weer bewolkt.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 Isn't it a fine time? Love is here today, just a kiss away. Angel, can you see the morning dawn on you today? And do you feel this way? Angel, isn't it time. Love is here to stay, just a kiss away. Angel, can you see the sunshine? on you today? do. you feel this way? Thank you. Joe. Can you see the sunshine? you today? Do you feel this way? Angel, can you see the morning? you today. Do you feel this way? Love is just a kiss away just a kiss away. Love is just a kiss away. Love is just a kiss away. Love is just a kiss away. See be your lover, lover. Wanna mm, be your lover, lover, lover boy.